Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint op de Amstel in Amsterdam het traditionele bevrijdingsconcert, waarmee de officiële festiviteiten van 5 mei worden afgesloten. Koningin Beatrix is bij het concert aanwezig, in gezelschap van onder andere de Duitse president Gauck. Op het programma staan klassieke en moderne stukken. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit jaar Vrijheid geef je door. Het publiek langs de kades geeft tijdens het concert een 600 meter lange rood-wit-blauw lint door. Speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. In Tsjechië en Slowakije is gedemonstreerd voor legalisering van softdrugs. De demonstranten willen een discussie op gang brengen over wat zij noemen de stigmatisering en criminalisering van cannabisproducten. In Praag liepen volgens de politie 7000 mensen mee. Volgens de media sloten veel mensen zich onderweg nog bij de stoet aan. De UWV-site werk.nl, die werklozen aan een baan moet helpen, kampt met grote problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De problemen zijn voor een deel technisch. Zo klagen gebruikers over onbegrijpelijke foutmeldingen en ligt de site nog wel eens plat. Verder zijn er problemen met het bij elkaar brengen van werkzoekenden en vacatures. RTL noemt het voorbeeld van een maatschappelijk werkster die een baan als lasser krijgt aangeboden. Een deskundige noemt de site volledig ongeschikt om een baan mee te vinden. Het UWV erkent dat er problemen zijn met werk.nl en zegt dat in november een nieuw en beter systeem in gebruik wordt genomen. Het parlement op Curaçao heeft besloten een parlementaire enquête in te stellen naar de Veiligheidsdienst. Aanleiding zijn berichten dat de dienst in 2010 plannen gehad zou hebben om de regering af te zetten. De Veiligheidsdienst is daarop op non-actief gesteld. De Nederlandse AIVD wordt ingeschakeld om de VDC, de dienst op Curaçao, door te lichten.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 Een mix van dance en R&B op je radio. Dat is het eerste uurtje. Augustus met een beetje shownieuws. De party updates. En straks in de tweede en derde uur niemand minder onze eigen resident DJ Mauzo. Twee uur lang live in de mix hier op de radio. In Hernaan is het feest. Overal staan er bandjes en artiesten. En eh, wij hier op de radio hebben gewoon een heleboel DJ's. En wat dacht je van de volgende plaat van Garrett Emery met de Concrete Angel. En dat doet hij samen met uh, Christina Novelli. Hoort het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan middernacht. zaterdagavond. De App en Snij. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Drinking a German beer uh-huh, with a with a Dominican bar. Great head on her shoulders. She probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite because she admires the art. Uh-huh. Michelangelo with the flow, Picasso with the ball. Well put together like a piece by Gershwin. Uh-huh. Renaissance style. Tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Wow, wow. was from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby. I could use a feature. Swagger like Caesar. I will get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Hi. voor De Nightwalk hoor de muziek van B.O.B. met So Good. De muziek van eh, Sander van Door met zijn laatste verschenen hit Chasing. En ook die fantastische plaat van Christina Novelli. Tezamen met Garrett Emery met Concrete Angel. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. Showbacks and more and more and more at CFM's Nightwalk. van Houten is woedend op het blad Revue. Ze heeft namelijk een foto van Carice. Ze hebben namelijk een foto van haar op de cover geplaatst. En eh, die was niet door haar goedgekeurd. Want eh, ja, een beetje een nippelgate eh, gebeuren. Want eh, je kan een klein stukje van de uh, tepel kan je zien. En daar is ze dus echt not amused over. Op Twitter schreef Clarice naar revue. dat was nooit de afspraak. Mij een beetje op de koffer pleuren met een niet goed gekeurde foto. En eh, ja, de foto heb je waarschijnlijk al van de week op tv gezien. Hij is al regelmatig voorbij gekomen. Ik geloof op RTL Boulevard eh, hebben ze hem zelfs uitgebreid ingezoomd. Dus dan zie je echt, als je heel goed kijkt, dan, dan zie je de tepel. En ja, dat is natuurlijk, ja, daar was er niet over te spreken. En Jello neemt de kids mee op tour. Van de week berichten we, hebben we al verteld dat we en, eh, eh, heb je al gehoord dat de eh, Jello op tour gaat bij Enrique Iglesias. En wat betekent dat ze lange tijd vanuit zal zijn. Maar het weerhoudt Jennifer er niet van om haar kinderen mee te nemen naar de verschillende steden. Ik heb geen idee of het gaat werken. Het wordt de eerste keer. We zullen zien. We gaan mee in de bus. En het zal voor ons allemaal een leerervaring zijn. Nou ja, dus uh, ik hoop dat ze ook school mee hebben. Of misschien dat de kids vakantie hebben. Want ja, ze hebben toch wel een leeftijd dat ze toch wel een beetje... Hè, hè, niet officieel naar school moeten, <laughs> maar het is al wel handig. Eh, ik bedoel, mijn dochter gaat eh, dagelijks naar de peuterschool. Dus ja, dan leren ze een hoop. En of je nou echt veel leert op een tour. dat mijn beentjes en allemaal rodies. Ik weet het niet hoor. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Zaterdagavond, 5 mei. Muziek. Wat voor muziek. Onder andere de nieuwe plaat van David Guetta tezamen met Jesse J. Waarvoor hij het album heeft laten wachten. Of eigenlijk de platenmaatschappij met het uitbrengen van het album. Omdat hij nog eventjes snel met Jesse J een, eh, een nummertje wilde maken. Ook onderweg zometeen Marina en de Diamonds met Prima Donna. Maar eerst hier Akon. En hij is uh, in de koffieshop geweest in Amsterdam. Ekan met, uh, ja, ik word ermee stoned, oftewel Get High. I know you're searching and it's not okay. Just wanna be loved, but Mr. Right ain't come your way. Just wanna lift you up your feet and help you levitate. You live with so many lies, it seems you lost your way. So let me be the one to come and help you navigate. Leave your worries up to me. and let them ricochet. Don't ever wanna put you down, I'm here to motivate. Like it's a love academy and it's your first day. day. to break hearts, that was your forte Now everything you did is coming back to you today And every man is playing off your insecurities And that's the drive to control you like a Chevrolet And that's the reason why you acting so sorry Keep it up, you'll be alone with nobody Getting picked up in the hotel lobby Now your red light flashing like Roxy David Guetta met Laserlight. En het album van David Guetta was al klaar. En toen eh, kwam hij weer in contact met eh, Jesse J. En die zegt van, ik wil nog echt eh, samenwerken met je. En uiteindelijk heeft hij de plaatmaatschappij gebeld. Jullie moeten nog even wachten. En heeft hij gewoon op de airport, de vliegveld van Ibiza... heeft hij nog even snel haar stemmen in een plaatje gemixt. En dit is het resultaat. Of dit was het resultaat. Laserlight van Jesse J. en David Guetta. Daarvoor hoorde je Marina en de Diamonds met Prima Donna. En ook een muziek van Eco met Get High. TFM Zandvoort, we gaan eens even kijken wat er nog een leuke feestjes zijn vanavond. Party Update. Vanavond in Escape hebben we Brainwash. 11 tot 5 in de ochtend. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft vanavond uh, eh, Tiamor uitgenodigd. Jetro Kaloen. Sexy Mr. S. Mr. Vicky. en eh, nee, de MC is eh, Vika Kova. En in Electric at the Lux. at the Lux. <laughs> Niet Lux, maar Lux hebben we Danny Canova. En op de Dam natuurlijk. tot vanavond 11 uur. Bevrijdingsfestival Amsterdam 2012. En vanavond in, in Jimmy Woo hebben we Teatro Black Light Edition. En dat is met Flava Cholo Joe. JRMI. Fly en Sandhouse. Vanavond dus in Jimmy Woo tot 4 uur vannacht. Theatro Blacklight Edition. En vanavond een wat groter feest in de Panama. Tot 4 uur vannacht Madhouse Motherfuckers. Dat is onder andere met DJ Shaw, Ben Sanders, onder voorbehoud. Hij heeft het erg druk, dus hij probeert langs te komen vanavond. Ook Billy de Klit komt voorbij. Richie Romero, Tony Chacha, Miss Sugarware, DJ Spider, Jeroen Post. En de MC's zijn de eh, Boxy, Aris en City. En er komen nog veel meer DJ's voorbij. Gewoon eh, vanavond kijken in de Escape in, nee, in de Panama. Madhouse Motherfuckers in de Panama vanavond. Van 11 tot 4 uur in de ochtend. En vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam hebben we It's Tech 020. Dat is met Miss Malera, Michel Tettero, Nico Elko Dane en Karim Saliman. Vanavond is in de Sugar Factory en het duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend. En het begint vanavond klokslag 12 uur. En vanavond in de Stalker in Haarlem natuurlijk, in de Kromme Elleboogsteeg... hebben we Bevrijdingspop After. Dat is een lekker technofeestje met eh, Michel de Hey, Mike Ravelli en Juri Meijer. Dat is vanavond in de Stalker in Haarlem. En ook in het patronaat hebben we nog een feestje, ook de Bevrijdingspop After Party. En dat is met Le Peuple de Lierre uit Frankrijk en Paulien Olly Vanavond dus in de eh, Patronaat in Haarlem. En ik krijg net nog even snel een flyer in mijn klauwen gedouwd. Eh, van eh, het feestje Freedom Dance. Dat wordt vanavond gehouden in Club Exposure. Dat is in de Kosterstraat hier in Zandvoort. En wie de DJ's zijn, geen idee. Je moet gewoon even kijken. De Kosterstraat nummer 1A. Het feestje Freedom Dance in Club Exposure. En dat waren de feestjes. en we doen met muziek. Zometeen Asher. Hij heeft relatieproblemen. Maar hier is die Justin Bieber met Boyfriend. I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swag, swag, swag on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in three, two, swag. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be love. And I could be anything you want. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Burn. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend until the upper girl ass. Make you dance, do a spin and a twirl. And boys going crazy on this hook like a whirlwind swaggy, yeah. I'd like to be everything you want. I'd girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl run around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers. On my brand new white trainers. Um, I know a few guys haters, us, stirrers, competitors, neighbors. So laters, it's players. We've got our own sound, you know now. So go on and get hosed down. and I get respect now And when our tune drops, you know it makes your head bounce Yeah, I move with the flow And when I enter the room, it shows I move sick when I dance, and chicks when I dance Moving, I move quick when I dance, at risk when I dance Just be careful you don't lose your chick when I dance That might just happen, so listen, deep stick with your madam or she might just leave. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Whoa. Let's get down with the down with the. Whoa. Let's get down with the down with the. Whoa. Let's get down with the down with the. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. How much sound from the brass to the air will it take to put your bras in the air? Pardon me there. Just don't pretend that if I wasn't older, you wouldn't wanna dance to me, yeah you're the last of my fears. I was top boy of the class in my year. Well, not really, but I was halfway there. And I could have been the headmaster, so yeah, got vibes and charisma. Lighter and wrestler, back in filter, shine for me, mister. I want the dancer Till I'm looking at it right blue Yes, and we drop it like anvils Bring your whole crew to a standstill Still, stick us on their clubs and I Guarantee that nobody will stand still Yeah, yeah Let's get down with the trumpets Yeah, yeah Let's get down with the trumpets Yeah, yeah Let's get down with the trumpets Yeah, yeah Let's get down with the trumpets What? Let's get down with the, down with the What? Let's get down with the, down with the What? Let's get down with the, down with the Yeah, yeah Let's get down Zandvoort. Nightwalk. Nightwalk. Misschien is het ook oud, want is vorig jaar al uitgebracht. Maar nu pas wordt die in Nederland een beetje populair. Ze Rebro, zijn Rebro moet ik zeggen met Mama Lover en daarvoor Chris Counts. Samen met uh, eh, LL Cool J met uh, Doing It. De Chris Counts Club Mix en ook nog eh, Rizzle Kicks met Down With The Trumpet. Zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij je terug met DJ Mauzo in de mix. Het zijn Global House Vibes. Laat je achter met Tyre Cruise. Using Flow Rider met Hangover. En ik zeg tot straks na de break. I got a hangover. much for sure. This. el verano en Ibiza, italiano en mi Ibiza, madrugada en mi Ibiza, gente loca en Ibiza, discotecas en mi Ibiza, discotecas en mi Ibiza, discotecas en mi Ibiza, discotecas en mi Ibiza, discotecas en mi Ibiza. En la noche de Ibiza, tres son las cosas importantes. La música la locura, las ganas de gozar. ¿Me entiendes? La danza de Ibiza. discotecas, en Ibiza discotecas en Ibiza En la noche de Ibiza, tres son las cosas importantes.